Levi van Eck met het NOS-journaal. In een Tweede Kamerdebat over Gaza hebben oppositiepartijen zware kritiek geleverd op regeringspartijen VVD en NSC. Ze vinden dat de coalitie meer druk op Israël moet leggen. Het kabinet wil een onderzoek of Israël een verdrag met de Europese Unie schendt op het punt van mensenrechten en democratische principes. Voor oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA, D66, Volt, SP en Partij voor de Dieren gaat dat niet ver genoeg. Zij willen dat Nederland een wapenembargo of sancties instelt tegen Israël. Maar minister Veldkamp is niet van plan de druk verder op te voeren. Het besparen van drinkwater gaat te langzaam. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. De komende jaren moet het drinkwatergebruik flink omlaag om tekorten te voorkomen. Maar tot nu toe zijn er nog maar weinig concrete maatregelen genomen. De Rekenkamer noemt het daarom twijfelachtig of die doelen worden gehaald. Er is steeds meer vraag naar drinkwater omdat de economie en bevolking groeien. Huishoudens gebruiken bijna driekwart van alle drinkwater... waarvan de meeste liters opgaan aan douchen en wc's doorspoelen. Op Schiphol is een man opgepakt die verdacht wordt van ambtelijke corruptie... Het Openbaar Ministerie denkt dat hij zich heeft laten omkopen... toen hij bij het ministerie van Defensie werkte. Het gaat om een man van 58 uit Rotterdam... die inmiddels niet meer voor het ministerie werkt. Hij hield zich als ambtenaar bezig met internationale aankoopcontracten. Ook twee anderen zijn aangehouden. Zij waren geen ambtenaren. De laatste Nederlandse militair die meedeed aan de invasie in Normandië is overleden. Max Wolf uit Arnhem was 14 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij werkte als tolk voor de Britten en de Canadezen... en maakte zo de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland mee. Max Wolf was 99. Het weer, het is helder en droog bij 7 tot 13 graden. In het noorden kan het lokaal mistig zijn.